uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens een persconferentie in het Witte Huis... geen extra maatregelen aangekondigd... om de uitbraak van het coronavirus in zijn land in te dammen. Hij benadrukte wel dat bedrijven en mensen in de VS die getroffen worden door het virus gecompenseerd worden, want ze mogen niet gestraft worden voor iets dat hun schuld niet is, zei hij. Trumps vicepresident Pence zei dat het risico voor Amerikanen om besmet te raken met het virus laag blijft... en de kans dat iemand ernstig ziek wordt ook klein is. Pence en Trump woonden eerder vandaag een bijeenkomst met gezondheidsexperts bij. In heel Italië gelden vanaf komende dag reisbeperkingen om het coronavirus de kop in te drukken. Mensen mogen alleen nog reizen als het noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor werk. Tot nu toe gold deze maatregel alleen voor het noorden van Italië. Wat dit betekent voor Nederlanders in het land is nog onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies nog niet aangescherpt. Premier Rutte zei op een persconferentie dat heel Nederland voorlopig geen handen moet schudden. En in Brabant mensen in elk geval de komende zeven dagen waar mogelijk thuis moeten werken. Deze adviezen helpen volgens Rutte om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. De premier zei erbij dat Nederland nog altijd in de eerste fase van de uitbraak zit. Het hele bestuur van de stichting Pride Amsterdam is opgestapt... vanwege omstreden uitspraken van voorzitter Frits Hoefnagel. Die suggereerde op NPO Radio 1 dat nieuwe asielzoekers niet welkom zijn... omdat het oorlogsmisdadigers kunnen zijn. Volgens sommige activisten wekte hij daarmee de indruk... dat ook LHBTI-vluchtelingen niet welkom zijn. Het weer vannacht is het nat met minima rond 5 graden.